Dit is donderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Het is vandaag 20 december 2012 en dit is aflevering 140 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom vandaag en het allemaal weer bij een gloednieuwe donderslag op 20 december 2012. Ik ben er eventjes tussenuit geweest. Eh, voor een geheim project voor Radio 5 Lijn. En daar hoorden jullie in januari allemaal veel meer van. Nog even geduld tot januari. Uh, Arwin Tamminga heeft de afgelopen weken deze donderslag voor mij gepresenteerd. En daarvoor nog hartelijk dank. Ik heb eh, vandaag voor jullie, zoals jullie van mij gewend zijn, natuurlijk weer heerlijke muziek en ook nieuwe muziek. En onbekende muziek van onbekend talent. Ik ben er deze middag traditioneel weer van thee tot bier met muziek, maar ook de gebruikelijke vaste donderslagrubrieken. Ik ga het zo eh, om ongeveer tien over twee eh, hebben. Even bellen met eh, Rob Ricard. En dan heb ik hem aan de telefoon voor nieuwe sluiers en tips en hints. En dan probeer ik weer wat los te peuteren over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je straks om half bier. En vandaag is ook weer een eh, plek gereserveerd voor onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ik heb een gerucht eh, gehoord. Eh, hij schijnt zijn iPhone 5 te willen verkopen. Meer weet ik niet over, maar om half drie kun je het allemaal van Theo zelf horen. En je kunt mij natuurlijk e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, dat zijn weer eh, genoeg mededelingen lijkt mij. Het is tijd voor muziek. De eerste plaat van deze donderslag is Got the Back van Lawrence Jones. Een jonge zanger-gitarist die voor velen onbekend zal zijn hier in Nederland. Maar hopelijk na vandaag niet meer. Dit komt van zijn nieuwste cd die in juni 2012 verscheen. Nogmaals, Got get Back. spelen en zo zingen. Prachtige band. Komt uit Engeland vandaan. Florence Jones is zijn naam. Uh, Blue eh, van eh, de groep Steed. En dat is een band die komt uit de regio Alkmaar vandaan, zover ik weet. En ik weet wel, ik heb ze al diverse keren ontmoet. ze hebben al diverse keren bij Radio 501 in de studio gespeeld. Luister even heerlijk naar Blue. Het is natuurlijk 20 eh, december, dat had ik al aangekondigd in de aankondiging van dit eh, programma. Het is even over tweeën, tien minuutjes eh, ongeveer op mijn klokje hier. En heb ik Rob Ricard aan de telefoon voor tips en sluiers van zijn ja. platenkeuze. Hey, blij je weer te zien. Te horen bedoel ik. Te horen. Zeg het eens. ja, ik hoor jou. Ah, en je bent ook blij. Hé? Je bent blij. Natuurlijk ben ik blij. Ja. Nee, we gaan weer een, eh, wat tips en sluis eh, eh, uitvlooien voor de platenkeuze. Oké, nou... nou jij weet alles al, maar ik nog niet. En de luisteraars ook niet, dus... Ik ga eens even kijken. Ja? Dit wordt een hele moeilijke. Oei, oei, oei, oei, oei, Benieuwd, benieuwd, benieuwd. Maar het zijn, het zijn gewoon Amerikanen. Het zijn een band of zo? Ja. Ja. Maar hun naam die komt uit de Oekraïense en de Russische literatuur. Hoe kan dat nou weer? die is gebaseerd op een voorloper van eh, Kafka en Dostoevsky. Nou, dus eh, ga dan maar even lekker zoeken. Dat, ze maken gypsy punk. Dat, ze maken gypsy punk? Gypsy punk. Gypsy punk. Nou, als je nou toch over gypsy punk hebt, dan eh, draai ik wat van de Band of Gypsies. Oh, leuk. Ja? Dat vind jij wel leuk. Dat klinkt goed. Eh, dan doen we het eh, legendarische nummer Machine Gun. En dat gaat over de oorlog in Vietnam. En niemand minder op de gitaar is eh, Jimi Hendrix. Ik spreek jou straks. Tot straks. come on. came lightning, cuts across the sky. And this old Ford begins to slip and slide. The window's broke, my face is wet. I'm running low on high octane, I ain't giving up yet. I'm driving in the driving rain. yeah, in the driving rain. I'm on the road till I'm caught in your arms again. Hey, I'm driving in the driving rain. Well, running driving in the driving rain. En de artiest die dit zingt en speelt is Curtis Salgado. En die heb je al vaker in mijn programma gehoord met andere songs. Hij is eh, ja, redelijk veel in donderslag opgedoken.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 En niet zo bekend in Nederland, maar wel erg mooi. Luister naar Elliot Jamin. Got no time. blablabla. Van Theo Verriet. Blablablog.nl, 20 december 2012. Marktplaats. Ik heb het echt niet zo op Marktplaats. Had ik geloof ik wel eens verteld, hè? Toen met die auto, wat een drama was dat. Maar nu had ik dus een iPhone 4S over en die moest ook verkocht. Ik dus gisteren vol goede hoop weer op Marktplaats. Met een leuk verhaal en een paar foto's erbij dat het de bedoeling is dat de telefoon in Amsterdam wordt opgehaald en een soort van richtprijs 450 euro. Mijn eerste bieder bood ongeveer de helft van wat ik vroeg, want zo mailde hij: de iPhone was in Madrid gekocht en dus niet Nederlands. Dat was nog wel om te lachen. Daarna volgde een bod van 420, 425, 430, 440, gevolgd door een bod van 500 door iemand die dacht grappig te zijn het tegen elkaar opbieden stopte toen natuurlijk, waarop ik ene Jeffrey, die 440 had geboden, mailde dat hij de iPhone kon komen ophalen. Het eerste wat Jeffrey vroeg was of het ook voor 400 kon, want hij had geen koptelefoon of oplader nodig. Nou, ik ook niet Jeffrey, dus jammer joh. Daarna zei hij dat hij maar 420 ging geven, want hij moest van Dordrecht naar Amsterdam rijden. Ik mailde terug dat hij dat al had kunnen weten toen hij 440 bood, want het stond erbij vermeld. Toen zei Jeffrey dat hij echt maar 420 ging geven, want normaal reed hij een uur naar Amsterdam. Maar na mij, naar de rest was het toch zeker een kwartier langer. En oh ja, hij kwam ook twee uur eerder dan ik had voorgesteld. Ik heb Jeffrey toen maar bedankt voor zijn bod. Op mijn vraag of het niet vreemd is om te onderhandelen nadat je geboden hebt, zei Jeffrey: Ah, dat bieden op marktplaats, daar werk ik niet. Nee, met types als jij tussen inderdaad niet, sukkel. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was Theo Verriet met zijn blablablog over Marktplaats en iPhone 5. We blijven met de muziek even in Nederland. Hans van Lier en de Sidekicks van hun nieuwe uh, album Blues and More Than Blues. Het nummer Looking for Love. Buying a beer at the local bar. I think it was August 1984. It was the hottest summer by far. But me and the boys, we were looking for some more. jukebox, Jimmy started to sing that Joe's not feeling alright. Suddenly, a couple of girls came in who want to join us for the rest of the night. Drove all night, we were looking for love. Drove all night, we were hungry for love get hungry for love. My girl got into the car, so we hit the road. Going to the north, she says, that's the place that I love the most. I look into her eyes, God, I wanna hold her tight. Yeah, I was willing to do everything to act like a man that night. Drove all night, we were looking for love. Drove all night, we were hungry for love. Yeah, hungry for love. Ja, onthoud die namen. Het is een eh, Nederlandse band en maakt prachtige muziek en spelen regelmatig door heel Nederland. Comes a Time, Neil Comes a Time. Hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt, die is pas uitgekomen. Hou het even in de gaten, ga even naar de platenladen en haal hem op. For the Love of My Life, Sweet Defeat, John Allen. Well, I was busy going nowhere Hanging out in no man's land When you showed me the silver They're in bad luck's ugly hand. You got the sweetest disposition and a heart that's open wide. I know that you're the woman who's gonna keep me satisfied. Sweet defeat. I'm lying helpless at your feet. And so it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet defeat. Well, I'd have given up believing that I'd ever end up here. But now I'm happy on that highway with your voice ringing in my ears. I wanna call you. so pleased to meet you, sweet. She say that she's the latest and the greatest. bent was er ook weer bij vandaag. Eh, John, Paul, George en Ringo, oftewel de Beatles. Iedere week zijn zij er weer. En deze keer dus ook weer. En dit keer met Sexy Sadie, afkomstig van het Double White Album. Donderslag! Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Zo is het maar net. Eh, The Voice of Holland. Die werd niet gewonnen door Sandra van Nieuwland. Die strandde in de eh, halve finale. Maar zij heeft wel een heleboel eh, dubbel platina platen en gouden platen binnengehaald in die paar weken. Dit is More. Dat ook dubbel platina werd. Of goud. Dat weet ik niet meer precies. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming out more and more. Cause I create the feeling that I keep them coming back. Yeah, I create the feeling that I keep them coming back. So captivated when I get it on the floor. No, you've been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. That monster in the mirror, headliner, finisher. I'm the closer, the winner. Best when under pressure with seconds left, I show up. If you really want. I'm in the air if you want more and more. Cause I can't wait to feel it. I go hard, can't stop. But if I stop, then no, I'm gonna bring it back. Never quitting, I'm believing that. No, you've been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. That monster in the mirror, headliner, finisher. I'm the closer, the winner sinner Kind geworden door The Voice of Holland.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 De Volendammer Vishandel, Giovanni D'Antonio en veel meer spelen vanaf 2 uur in Manifesto aan de Holenweg in Horen. Kom ook in actie voor het goede doel. En koop die kaarten af 5 euro online of bij alle Primera winkels. Dit volledige bedrag gaat naar het glazen huis in Enschede. Serious Requestival. Zondag 23 december 2012. Meer informatie vind je op www.manifesto-horen.nl Kom ook in actie en steun Serious Request 2012. Terwijl we achteruit door een sober ingerichte kamer bewegen, horen we muziek. We ontdekken een jongetje van een jaar of acht dat verdwaasd voor zich uitstaat terwijl hij op de rand van zijn bed zit. Gelaten zingt hij mee met de tekst van de muziek. Het houdt niet op, niet vanzelf. We blijven achteruit bewegen en verlaten de kamer via het sleutelgat van een gesloten deur. Aan de andere kant van de gesloten deur, bovenaan een trap, zien we de moeder van het jongetje met de sleutel in haar hand staan. Op gefrustreerde toon zingt ook zij mee met de muziek. Het houdt niet op. Niet vanzelf. We bewegen met de trap mee naar beneden, waar we een vriendin zien die naar boven kijkt, terwijl ze haar jas aantrekt. Ze pakt haar telefoon en draait een nummer. Ondertussen zingt zij op haar beurt mee met de muziek. Het houdt niet op, totdat je iets doet. We zien die vriendin weglopen en horen een stem die zegt: Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Wel gerust voor hulp en advies 0900 123-1230 voor 5 cent per minuut. Deze tekst zien we ook in beeld. De stem vervolgt: Een veilig thuis? Daar maak je je toch sterk voor? Het beeld wordt op dat moment wit en we zien deze tekst ook in beeld, samen met de tekst voor een eenveiligthuis.nl. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen?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 3 uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, heldere hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. sempre surrender Zo, het eerste uur is eh, snel gegaan. Maar ik ben er nog tot bieruur voor jullie. En ik heb tot bieruur nog eh, goede muziek. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricaar. En eh, deze keer nog geen muziekagenda. Maar dat komt straks wel weer. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Joanna Shaw Taylor. En ze is een zangeres-gitarist afkomstig uit de UK. En zij speelt zelf ook de solopartij op haar gitaar. Van haar hoorde je net als openingsnummer van het uur Who Do You Want Me To Be? En als je even op mijn Facebook-site hebt gekeken van de week... heb je eh, namelijk informatie en ook een filmpje van haar zien langskomen. En de donderdisc die komt eh, ook vandaag weer eh, zoals altijd als derde plaat van het tweede uur. Maar eerst nog muziek van Rowan Elke kier als gij lacht. Elke keer als gij lacht. Altijd. Soms soms als het echt niet giet, dan kunt dat geluid van ergens heel ver weg, alsof het hier langzaam kruipt, zonder dat ik wat zeg. Dan stier alles stil, kan ik doen wat ik wil, maar dan gebeurt altijd als geen laag. voor dat helaas. Hou ik jede ooie min alsof ik die leven was. En daar een klein begin, als een vallende speel. Het ruisen van de radio of de afuurt vertel. Dan ieder hier naar om. Ineens klinkt uw stem. zijn dame, altijd als gelaar. alles volbracht. al heb ik dat geluk bestierd. De bui die vertrekt, het schip dat doet, vaardoet. Alle scherven geplakt, het gevul wordt weer groot. Hier, daar is ver. Alles is gezaagd, elke keer als gelaat. De donder. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisk is vandaag tot middernacht. Lightning Bolt van Jake Berg. De donderdisk. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding.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 Van de Nederlandse speelfilm Alles is Familie. All is Family. Uh, One More Shot, dat is een nieuw nummer van de Rolling Stones. Dat is opnieuw opgenomen dit jaar. De Rolling Stones van het album Grrr. is eindelijk weer de tijd voor Elio Pace. Lazy Days. Lord, I just can't seem to leave. I don't know what you're using on me, baby, but it's good. Ooh, it's real good. I know I would sure leave you, woman. Oh, if I could, I surely would. Ooh. nothing I do. Woman, you won't do a thing I ask you, baby. But I still try to do everything for you. Oh, oh, I don't know why I have to cry, but I'll understand. love you like I do, but I do, Lord, I, I do. Oh, I don't know why I love you like I do. Oh. Niet zo bekend misschien, maar wel bij eh, Rob de Greeuw. Die zal er wel weer van genoten hebben. Eh, ja, het was het water met even te draaien vanmiddag. De Counting Crows. Ja, dit ben ik ook muziek van eh, dit uur. En dit nummer, dat heet I Wish I Was A Girl. Ik zou niet weten waarom, maar dat gaat hij allemaal uitleggen, denk ik. Luister maar eventjes naar wat hij in het Engels allemaal te vertellen heeft. rebels in a dream. He tells you I'm not sleeping in my hotel room alone. With nothing to believe in. You dive into the traffic, rising up, and it's so quiet. You're surprised, and then you wake. For all the things you're losing, you might as well resign yourself to try and make a change. doing all the sky receives. Robrica. Het is inmiddels eh, half bier, beste luisteraars. Hier in Donderslag op Radio 501. Het is nog steeds 20 december. Hallo, maar wel het uur van Donderslag. Hallo, en dan is het altijd om deze tijd half bier. Eh, tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard uit Studio 17, hè, nog steeds. Ja. Goh, nou, we zijn heel erg benieuwd. Eh, ik neem aan dat de mensen gegoogeld hebben, maar ik heb geen e-mail binnengekregen met de juiste uitslag. Dus ik weet het ook niet. Oh. Dus dat wordt nog spannend. Zou ik het gewoon zeggen? Ehm, ja, en dan eh, ook eventjes eh, hoe je eraan... Hoe, hoe, nou, vertel maar. Nou, dus de band, de naam van de band, die komt dus van dus, Nikolai Gogol. Nikolai Gogol? Ja. Niet, niet Google? Gogol. Gogol. En dan schrijf je Gogol? g o g L, g G-O-G-O-L. Oké. En weet je het nu? Nee. Eh? Hè? nee. Oh. Eh, de tweede helft van de band is gebaseerd op het Italiaanse woord voor gentleman's club. Oftewel bordeel. <laughs> oh, dit is een uh, eh, van de Boonga Boonga feestjes. Ja. ja, Nu, weet je het wie het is? Nee. Nog niet. Nee. Gogol Bordello. Go go Bordello? go Bordello. go Bordello. Dat zegt je dus ook niks. Nee, nee, maar het klinkt wel een, <laughs> klinkt wel een beetje Gypsy. Ja, maar het komt gewoon uit uh, Manhattan, maar het geeft niet. Uit Manhattan. Manhattan. Nou, dan eh, oké. Dan, ja, daar kan ik niks aan doen. Dan ga je het voor het eerst horen. Ehm, wat is dat? Een heel groot orkest of zo? Of, is, nou, is gewoon een bandje. Een klein bandje, ja. Oh. En ehm, wat voor eh, stijl muziek? Ja, gypsy punk een eh, gypsy Punk. Ja, Gypsy Punk. Ah ja, zeg me nog niks. Nee. nee. <laughs> Hoe ben je daar weer aangekomen? Ah, die ken ik, van een kennis. Van een kennis? Die heb ik van een kennis, ja. Oh, die, is, eh, die heb je een keer op de koffie ontmoet bij die kennis? Eh, nee, maar de muziek. Hij, ja. hij zei, dat is goede muziek. Dus in dat klopt. Oké, oké, oké. Okay. Goede muziek. Nou, ik ben eh, zeer benieuwd. Eh, jij weet natuurlijk eh, van welk album je afkomt en hoe ja. je heet en wie er allemaal meespelen en wat voor instrumentarium. Dat weet, je, weet je natuurlijk allemaal. He, zoals altijd weet je dat allemaal. Alles weet En dat ga je dus nu allemaal aankondigen. En dan hou ik mijn mond even. Dan ga ik even de trek, want Anna staat hier alweer te zwaaien dat de trek klaar is. En eh, die ga ik eh, dan eh, starten. <laughs> nou, luisteraars gaan luisteren naar in ieder geval de accordeon en de violen en nog een heleboel instrumenten. En de trommel en de fluit. En de trommel en de fluit van Gogol Bordello met het nummer Passport van de LP Voila Intruder uit 1999. Oké, bedankt. Spreek je volgende week. de platenkeuze van Rob Nou, dat was wel weer een hele aparte platenkeuze van Rob Ricard. Gypsy Punk, nog nooit van gehoord. Gogol Bordello heette de man. Nu treintje Oosterhuis uit Nederland natuurlijk. Knocked Out. weer eens een goed album van eh, Treintje Oosterhuis. En dit is een heel mooi een nummer, Knocked Out. Hij dat toch weer, eh, ja, met een beetje de eigen oude stijl van vroeger. I Hate I Walked Away, Shil Johnson. Omdat het kan. I was wrong. Girl, I know I was wrong. I feel just like a fool, but I have every reason to. Walked Away van Syl Johnson. Beth Hart die heeft eh, dit jaar ook een eh, gloednieuwe cd uitgebracht. En eh, ze zingt samen een duet met Julian Winans. Tenminste, volgens mij is het een duet. Of hij moet de gitaar spelen, dat weet ik niet precies. Het nummer heet With You Every Day. I guess your labor wasn't in vain Get out your way, I did everything. But I've been falling in love with you every day. It wasn't easy, I know. Some of those nights probably impossible. you and me now. Next to you, I want to lie on your shoulder when I need to cry. And I'm so happy that you came to ease the darkness and ease the pain. I've been falling. 65. We've got to get out of this place. In this dirty old part of the city where the sun refuses to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I uh, lang staan en uh, verboden cafés en meer van dat soort dingen. Buddy Whittington, die zingt erover. Hij speelt ook de gitaar. Texas 199 There's a rundown strip of old nightclubs Been there for a very long time You head on out toward Jacksburg Till you see that neon flashing Man, they got it all there If you're looking for some action, they got the crap game at the Black Cat, strip tease at the Deuce, and over at the Skyline. It's always loud and loose. Hey, the winos are bumming, the rich folks slumming. Watch out, man, cause the cops ain't coming to the Jacksboro Highway. There's always something going down in old Countdown on a Saturday night. your back, boy. You better cover your bets. The further down that road you go, the rougher it's gonna get. broken glass. Blood was on the ground. You better forget everything you see, even if it's murder in the first degree. Out on the Jacksboro Highway, Jacksboro Highway, Jacksboro Highway. There's always something going down. donderslag op donderdag. Hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? hè Opgelucht? Ja de grote klok hier in Studio 11 is het alweer bijna bieruur. En dat betekent dat aflevering 140 van Donderslag weer in de geschiedenisboeken van Radio 501 wordt bijgeschreven. We gaan om bieruur uh, Studio 11 afsluiten en dan schakelen over naar de centrale Radio 501 studio. Eh, naar mijn collega's, mijn radiocollega's. En vandaag zijn zij er ook weer voor jullie op deze de Radio 501 daverende donderdag tot spookuur. <laughs> <laughs> En deze week en de week erna kun je mij weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over Radio 5 Leen kun je ook deze hele week weer vinden op www.radio5leen.nl en op Facebook. Je vindt Radio 5 Leen op Facebook met de naam Radio 501. En eh, echt een aanrader, ga er even heen, want we waarderen het enorm als je klikt op like. En ik ben op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio alleen. of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen van vandaag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de medewerking aan deze donderslag van 20 december. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor jullie aandacht. We schakelen na de piepjes over naar mijn collega Lucien Greefkes... die zich nu in de startblokken staat te hijsen voor zijn programma Afternoons. Met erin weer een nieuwe platenkast van. En wie oh wie komt er nu met zijn platenpracht eh, binnen... Blijf lekker luisteren. Je hoort het natuurlijk straks allemaal van mijn collega Lucien. Ik ben er volgende week ook weer, maar eerst nog even kerstmis. Ik ben er op eerste kerstdag van 2 tot 4 op Radio 501 en zal een stapel mooie kerstmuziek meenemen. Maar de nieuwe donderslag eh, is er dus volgende week ook weer op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Tot zover, tot eerste kerstdag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the ah, Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, vlug. We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?